Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een autoongeluk in Rotterdam zijn een vrouw van 74 en een man van 79 uit Capella aan de IJssel overleden. Gisteravond treedt er een bestelbus de twee voetgangers aan en de bestuurder ging na dat ongeluk vandoor. De bus is inmiddels teruggevonden, maar naar de dader wordt nog steeds gezocht. En de politie roept de bestuurder zelf of mensen die iets gezien hebben op zich te melden. Gedoe op het spoor, want tussen Utrecht, Almere en Amsterdam rijden een stuk minder treinen door een koperdiefstal doordat er hier koperen leidingen zijn gejat, zijn er verbindingsproblemen... en kan de verkeersleidingen niet zien waar de treinen rijden. Op het grootste cruiseschip van de wereld is deze week een passagier overboord geslagen. Het gaat om een student van 19 uit Amerika. En het gebeurde voor de kust van Cuba. Hoe de jongen in het water terecht kwam, weten we nog niet. Van die jongen is al drie dagen geen teken van leven meer vernomen. En in het Amsterdam UMC melden zich steeds meer vrouwen met onbegrepen klachten. En ze denken zelf dat het komt door de siliconen borstimplantaten die ze hebben. Ook Manon trok aan de bel. Nou, na vier maanden werd ik eh, heel erg ziek van mijn implantaten. De eerste klachten begonnen bij dat ik moe was. Dat ik dacht dat ik niet tegen gluten, niet tegen lactose kon. En elke maand werd het eigenlijk steeds erger. En toen ben ik uiteindelijk in een heel proces gekomen van anderhalf jaar lang onderzoeken van waar ligt het aan, naar de hartkliniek, naar de psychiater zelfs. Maar niemand kon vinden wat het was. Niemand kon zijn vinger erop leggen. En artsen onderzoeken nog of er inderdaad een verband is tussen de klachten en de borstimplantaten. Dan nog het weer voor je. Vandaag droog met een mix van zon en wolken. En het is een graadje of 20 in het noorden tot 25 in het zuiden.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 anyone wanna go dance on? Do do do ba do da do do. So do do do do do. Dee ba do do do do do. Do do do do. Skidly do. Do do ba ba ba me. So baby, I'm on my dread bar.